uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. De PvdA gaat in de voorlopige uitslag bij de Europese verkiezingen naar zes zetels. Dat is één zetel meer dan donderdag in de eerste exitpolls van de Europese verkiezingen werd voorspeld. De PVV en de SP verliezen allebei hun zetels in het Europees parlement en komen uit op nul. De tweede partijen zijn de VVD en het CDA met volgens het ANP vier zetels. GroenLinks en Forum voor Democratie krijgen er ook drie... De ChristenUnie, SGP en D66 komen op twee zetels. 50PLUS en Partij voor de Dieren hebben allebei één zetel veroverd in het Europees Parlement. En uit de voorlopige prognose blijkt dat de grote middenpartijen in het Europees Parlement verliezen... en de populisten, groenen en liberalen juist winnen. In Frankrijk lijkt de partij van Marine Le Pen die van de Franse president Macron te hebben verslagen. In het Verenigd Koninkrijk is de Brexit-partij van Nigel Farage de grote winnaar geworden... In Duitsland lijkt het erop dat de regeringspartijen CDU, CSU en SPD flink hebben verloren en de Groenen hebben gewonnen. De Griekse premier Tsipras heeft nieuwe verkiezingen in het land aangekondigd. Zijn partij Syriza verloor bij de Europese verkiezingen en haalde 23 van de stemmen. De liberaal-conservatieve partij haalde ruim 33 van de stemmen en is daarmee de grote winnaar in Griekenland. De leider van Nieuwe Democratie riep Tsipras eerder al op om op te stappen. De Europese verkiezingen werden gezien als populariteitstest voor de regering van Tsipras. Er werd al rekening gehouden met een verlies voor zijn partij. Boze Roemenen hebben vanavond vlak voor 9 uur de Roemeense ambassade in Den Haag bestormd. Honderden mensen wilden daar alsnog hun stem uitbrengen. Vlak voor het sluiten van de stembussen klommen ze over de hekken van de ambassade. Sommigen stonden al zes uur in de rij om te mogen stemmen. De Roemenen stemden vandaag voor het Europees Parlement... maar ook over een anticorruptiereferendum... referendum de Roemeense regering wil dat corrupte politici strafvermindering kunnen krijgen. De ME kwam er uiteindelijk aan te pas om de straat voor de ambassade in Den Haag te ontruimen. Het weer. Een regengebied trekt over het land... en later in de avond en in de nacht wordt het overal droog.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 You said that it's all that you want and more. Fuck off and pour another drink. Tell me what thing. You know that I'm too drunk to talk right now. You put your cigarette out on my face. So beautiful. Please, woman, don't break your back for me. I'll put you out of your misery. things that you have against me Every time we make up, the truth is fading Everybody's blind when the view's amazing Damn, who are we right now?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 My doctor tell me this. Rum is only medicine. So hey, on the hey, road we drinking it My doctor it's okay. We're drinking, we're drinking. Drink rum in the Drink plenty, you'll be quite fine. my time. We're drinking, we're drinking. I got a job that I don't like. They want me work for the whole night. Blood, i so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this because oh yeah.